Bladzijde 36. Het Amida voor Shabbat. Adonai iten agad, spatai tiftach, open my lips, ufi yagitilatecha, that my mouth will declare your praise.